Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Catalaanse politie houdt nog altijd rekening met de mogelijkheid... dat de hoofddader van de aanslag in Barcelona nog op de vlucht is. Berichten dat het ging om de 17-jarige Moussa Oukabir... die enkele uren later werd doodgeschoten bij de aanslag in Cambrils... kan de politie niet bevestigen. Wel zegt de politie dat de zoektocht naar de dader niet is stopgezet... zoals Spaanse media eerder wel melden. Vakantiegangers die dit weekend terugrijden uit Spanje moeten rekening houden met een flinke vertraging door files en wachttijden van mogelijk drie uur. Na de aanslagen in Spanje zijn de bestaande grenscontroles uitgebreid. Verkeersdienst VID meldt dat alle auto's één voor één worden gecontroleerd. En dat gebeurt op alle grenswegen tussen Spanje en Frankrijk. De Venezolaanse voormalige openbaar aanklager Luisa Ortega is via Aruba gevlucht naar Colombia. Ortega is een van de voornaamste politieke tegenstanders van president Maduro. Ze was ook tegen de komst van de Maduro-gezinde grondwetgevende raad... die sinds begin deze maand aan de touwtjes trekt in Venezuela. De eerste daad van de raad was het ontslaan van Ortega als hoogste aanklager. Melk en boter zijn in een jaar tijd veel duurder geworden. Voor boter en verse volle melk betaalde je in juli zo'n 35 meer dan een jaar eerder. Verse halfvolle en magere melk werden zo'n 27 duurder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijsstijgingen hebben te maken met de internationaal gestegen vraag naar boter. Boeren langs de rivier de A in het oosten van Brabant worden aangeraden voorlopig geen rivierwater te gebruiken voor hun akkers en dieren. Door een lozing bij een mestverwerkingsbedrijf in Helmond is de rivier vervuild geraakt met het giftige ammonium. Gevaar voor de volksgezondheid is er volgens het waterschap niet. Wel zijn in de A al dode vissen gesignaleerd. Het weer, eerst opklaringen, later opnieuw buien en aan zee ook kans op onweer. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het.